Dat is ruim drie keer zoveel als vorig jaar. Dan nou, gold er toen een vuurwerkverbod in heel Nederland. De grote hoeveelheid van dit jaar komt vooral door twee grote vangsten in Duitsland. Zo werd een week geleden vlak over de grens bij Enschede ongeveer 250.000 kilo aan knallers gevonden. Een heftige mishandeling in Hoorn vannacht. Een bestuurder van een bestelbus is daar meerdere keren ingereden op een auto waar een man in zat. Toen die uitstapte werd hij door drie mannen, waaronder de chauffeur van de bestelbus, mishandeld. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het nu met hem is. De meeste mensen die vorig jaar asiel aanvroegen in Nederland kregen een verblijfsvergunning. Van de ruim 16.000 mensen hoorden driekwart dat ze mochten blijven. Mijn collega Ellen Kamphorst noemt een van de redenen waarom het percentage in Nederland zo hoog is. Afgelopen jaren waren er eh, door oude achterstanden heel veel kansrijke asielzoekers aan de beurt. Oftewel asielzoekers uit landen die grote kans maken om hier te blijven. Ook registreren sommige andere landen in Europa weinig asielaanvragen. En het was even slikken gisteren voor leden van voetbalclub Germania in het Gelderse Groesbeek. Komt hier eens morgen en je, je schrikt je natuurlijk dood van... Eh, het hele veld is omgeploegd, zeg maar. Ja, je hoort het goed. Het hele veld is omgeploegd. En dat was geen mensenwerk. We zien hier een, eh, de, de, de droevige restanten van een bezoek van een familie eh, everzwijnen. Ja, hoewel de everzwijnen misschien wel de dag van hun leven hebben gehad... is het voor de club echt balen. In het midden van het veld kunnen ze de boel misschien nog wel fixen... maar de rest van het gras moet er nu gewoon uit. Het is niet meer te herstellen door wat, wat, ehm, wat plaggen ehm, eh, gras terug te duwen. Dat gaan we hier eh, niet meer mee redden. Wel een prima weertje om een grasveld om te broeden eigenlijk. Met 7 graden is het niet te koud.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 I saw your lipstick on the mirror But for sudden it was all clear. You just ran out of everything and everything you said. But did you know I was blind for you? did you know about the fantasies I had? And where the answers won't come around, I blame myself again and again. I'm surrounded by your photographs. I guess I will never learn about. ZFM. Fijne kerstdagen. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose.